4 uur. met het NOS Journaal. De man die werd beschuldigd van bedreigingen tijdens de toerstart in Utrecht is vrijgesproken. Wel is hij schuldig aan het bezit van een neppistolen patronen, meldt RTV Utrecht. De rechter vindt ook dat de man professionele hulp moet hebben... maar die wil hij hem ondanks gevaar op herhaling niet opleggen. Daarvoor zouden hulpinstanties verantwoordelijk zijn. De man klopte kort voor de toerstart aan bij zijn wijkagent. Hij vertelde dat hij waanbeelden had en dromen... waarin hij met een bom in het publiek ging staan en zuur gooide naar de renners. Enkele dagen daarna werd aangehouden. De Russische minister van Defensie zegt dat het land niet betrokken was bij de luchtaanval op Aleppo, waarbij een jongetje van vijf gewond raakte. Het beeld van het Syrische kind dat verdwaasd op een stoel in een ambulance zit, ging de hele wereld over. Rusland voert in Syrië luchtaanvallen uit om het leger van president Assad te steunen. Volgens Moskou valt Rusland nooit bevolkte gebieden aan. Rebellen zouden aanvallen in steden plegen om humanitaire hulp onmogelijk te maken. In de wijk in Velendaal, waar gisteren de Aziatische tijgermug opdook... is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit begonnen met onderzoek. De NVWA draait onmeer potten met stilstaand water om... en controleert regentonnen en rioleringen in de buurt op muggenlarven. Mochten er op meer plekken tijgermuggen worden gevonden... dan gaat de autoriteit het zoekgebied uitbreiden. In Frankrijk is een camping aan de westkust ontruimd vanwege een grote brand. Ongeveer 1500 campinggasten op het eiland Orléans zijn geëvacueerd, meldt radiostation France Bleu. Daar raakten vier mensen licht gewond, onder wie een brandweerman. Negen caravans vatten vlam, waarvan er vier volledig zijn uitgebrand. Of er Nederlanders zijn getroffen door de brand is niet bekend. De brand zou rond half drie vannacht zijn ontstaan nadat een gasfles was ontploft. De brandweer had grote moeite om de brand te blussen. Om half acht vanmorgen was de brand onder controle. Het weer tot besluit een groot deel van het land is het bewolkt. Alleen in het noordoosten schijnt eerst nog de zon volop. Vanuit het zuiden trekt later regen over het land. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort... tussen Blarikum en Eembrugge 6 kilometer. A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Harmelen 13 kilometer... door een ongeluk, de linkerrijstrook is daar dicht.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 Selena Gomez. Kill Him With Kindness. Dit uur eh, gaan we kijken natuurlijk naar de Nederlandse top 40. En hoe de top 3 eh, van deze week uitziet. Eerst gaan we luisteren naar de nummer 14 eh, van deze week.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 What else can we do when we're feeling low? you know Major samen met eh, Justin Bieber en mee met eh, Cold Water. En de hoorde de nummer 13, eh, de Charlie Poet was dat samen met Selena Gomez, We Don't Talk Anymore.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 En ik doe het vanaf 29 eh, tot uh, met nummer 11. Op 29 vonden we Zak Noel samen met Salvi met Trumpets. Shawn Mendes met Treat You Better op 28. Op 27 het Meu met de final zanger Lucas Graham met Mama Z op 26. De nummer 25 in handen van Clean Bandit met Tears and Time Flies want in de Maal staat op 24. De nummer 23 Kenes met I Hate You, I Love You. De nummer 22 is in handen van Willy William met Ego. De nummer 21 dan Dua Lipa, Harder Than Hell en Red Hot Chili Peppers met Dark Necessities staat op nummer 20. Op nummer 19 Britney Spears samen met g Easy met Make Me. En de nummer 18 is in handen van Ariana Grande met Into You. Nummer 17 Selena Gomez met Kill Em With Kindness en Dubs met La La Land op 16. Op 15 vinden we Charlie Puth met Once A Call Away. En de nummer 14 is in handen van Katy Perry met Rise. Charlie Put samen met Selena Gomez, We Don't Talk Anymore op nummer 13. En op nummer 12 staat Major Lazer samen met Justin Bieber en met Cold Water, de snelste stijger van deze week. En dan de nummer 11, je hoorde net James Bay met Best Fake Smile.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 De Nederlandse top 40, Radio 538. Inderdaad, eh, Radio 538 presenteert op dit moment... Eh, zoals ik iedere week eigenlijk zeg, de Nederlandse top 40. En ik ga hem even in eh, vogelvlucht een beetje doornemen. Leo Klein is eh, nieuw binnengekomen op 37 eh, eh, met het liedje Vakantie. Wherever I Go van Romy Public staat op 36. Vice met, samen met Afrojack met de nummer Hey staat op 22 weken in de lijst deze week op 32. Dotan is nieuw binnengekomen met Shadowwind op nummer 29. Ook nieuw binnengekomen is de nummer 23 in de Nederlandse top 40. DJ Snake samen met Justin Bieber met Let Me Love You... Eh, nog meer nieuw binnengekomen is de Chainsmokers samen met Halsey met Closer op nummer 21. Nou, dan gaan we even kijken naar de top 10 van eh, de Nederlandse top 40. Op 10 staat Dua Lipa met Harder Than Hell. Sam Veld met Summer on You staat op nummer 9. En Enrique Iglesias met Duele El Corazon op nummer 8. Op nummer 7 staat eh, Sean Mendes met eh, Treat You Better. En eh, Drake met One Dance staat op nummer 6. Calvin Harris, This Is What You Came For op nummer 5. En Dior met Bailar op nummer 4. Justin Timberlake met Can't Stop The Feeling staat op nummer 3. En net zoals vorige week. En op nummer 2 staat Jonas Blue met Perfect Strangers. Net zoals vorige week. En op nummer 1 staat... Een tromgeroffel? Nee, dat doe ik niet. Major Lazer samen met Justin Bieber en Meu met Cold Water. Net zoals vorige week.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 Ja, ik moet hem iedere week doen. Hè. En ik werd eh, van de week getipt zelfs over deze... What the fuck is er nou met Justin Bieber aan de hand? Want het lijkt dat Justin Bieber allemaal niet meer te interesseren. Want afgelopen dinsdag heeft hij zijn Instagram-account verwijderd. Afgelopen weekend kreeg hij eh, flink wat kritiek naar een eh, serie foto's die hij deelde van zijn uitstapje met Sophia Ritchie. Omdat de aard van die reacties zo negatief was, besloot Bieber een waarschuwing te plaatsen dat wanneer dat niet zou stoppen, hij zijn Instagram-account privé zou gaan maken. Nou, Justin Bieber plaatste nog wel, wat, eh, wel een snoezige foto van zichzelf met een hond op schoot, maar vrij kort na het verschijnen van die afbeelding verdween zijn account van Instagram. De verklaring achter zijn besluit eh, laat zich raden... maar via zijn andere media heeft hij daar nog niets over losgelaten. Wel moeten bijna 78 miljoen volgers nu op een andere manier... het leven van de Justin Bieber gaan volgen. Tot zover eh, het nieuwtjes om deze verschrikkelijke uil van deze man. Iedereen mag zijn eigen mening hebben natuurlijk, maar eh, hem Hey, wij gaan eh, naar de top 4 eh, van eh, deze week. En dat gaan we doen met de nummer 4 natuurlijk. Tiamo is dit met Drop That Low. van deze week. Chiamo. Drop Dead Low, 9 weken lang in de lijst. Nu uh, deze week een paar uh, plaatsen tegen. Vorige week nog op 7. Eh, hey, we gaan aan de top 3 beginnen van deze week. Maar niet voordat ik je de top 3 van vorige week heb laten horen.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 De 11 weken in de lijst. Vorige week op eh, nummer 1, net zoals deze week. Dit is eh, Alvaro Soler met Sofia. mirada, Dime, Sofía. CFM Zandvoort tijdens Your Breakdown in de Europese top is Alvaro Soler. Met het prachtige Sofia. Een plaat die alweer 11 eh, weken lang eh, in de lijst staat. En eh, deze week wederom op nummer 1. 26e jaargang, aflevering 34 van vrijdag 19 augustus 2016 zitten weer op. Deze week hadden we 11 stijgers, 16 zittenblijvers, 11 daders en twee nieuwe binnenkomers. DNC met Toothbrush en Tovlo met Cool Girl verwelkomen we in de lijst. Hey, volgende week ben ik er een eh, weekje niet, ehm, dan zal of het programma worden overgenomen of er zal eh, non-stop komen. Die week erop eh, zijn we er gewoon weer.